Er zou een deal op papier staan die nu door beide partijen moet worden goedgekeurd. Dat werd daarna tegengesproken. Volgens Israël hebben zij niets ontvangen. Een Israëlische minister zegt dat de afspraken die worden besproken rampzalig zijn voor de veiligheid... en dat hij er niet aan zal meewerken. In België wordt flink gestaakt vandaag. Onder meer scholen zijn dicht, treinen rijden amper en vuilnis wordt niet opgehaald. Er zijn plannen om het pensioen van ambtenaren te verlagen. En dat schiet bij veel van die ambtenaren in het verkeerde keelgat. In plaats van te werken lopen ze nu massaal door Brussel, ziet correspondent Tijn Sade. Men zegt ook, eh, wie wil er nu nog leraar worden als je weet dat je pensioen zo gekort wordt. En er is al zo'n schrijnend tekort. Dus veel woede hier. Nederland heeft in 2030 misschien niet meer overal genoeg drinkwater. Om dat te voorkomen moeten er veel sneller vergunningen komen voor nieuwe waterwingebieden. Dat zeggen drinkwaterbedrijven die samen met provincies en de overheid een actieplan hebben gemaakt... Er wonen meer mensen in Nederland dan vroeger en dat zorgt voor meer vraag naar water. En veel reizigers in de metro van Londen zaten gisteren in hun ondergoed. Het was namelijk No Trousers Tube Ride, een jaarlijks evenement... waarbij je je broek thuis mag laten als je met de metro reist. En dat werd massaal gedaan, melden Britse media. Deze deelnemer legt uit waarom hij ook meedeed. I just saw it online and I just thought, why not? <laughs> <laughs> it's always that question, isn't it? When someone was asked why they're crying Everest, they were just like, why not? <laughs> ja, dapper was het wel, want het was gisteren niet warmer dan een graadje of twee in Londen. Het weer in Nederland, een lekker rustig winterdagje met veel zon bij een graad of drie. Geniet er maar van, want morgen is het weer bewolkt.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 Sometimes I, I just don't know. Mm. Every time I it to play the part if you let me be. pure love that gold can't de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Brussel wordt gedemonstreerd tegen de pensioenplannen die op tafel liggen bij de formatie in België. De betogers zijn woedend over een voorgestelde versobering van de pensioenen. Onder meer in het OV en het onderwijs in België wordt gestaakt. In december zijn opvallend veel ZZP'ers gestopt en er zijn er ook minder begonnen, meldt de Kamer van Koophandel. Mogelijk komt dat door aangekondigde strengere controles van de Belastingdienst. De politie heeft een man in Ede opgepakt voor het doden van dassen en het vernielen van de burchten van de dieren. Ook zijn drie honden in beslag genomen. Die werden gebruikt om de dassen te doden.